Meestal zijn kinderen dan vrij. Soms moeten ze tijdens de uitgevallen les aan huiswerk zitten. De helft van de ouders maakt zich zorgen dat er vaak lessen uitvallen. Helemaal als er een examen aankomt of hun kind slechte cijfers haalt. Deze week praat de Tweede Kamer over het lerarentekort. Een deel wil ook dat voortaan bij wordt gehouden hoeveel uren precies uitvallen en waarom. Het Oekraïense leger heeft het hoofdkantoor aangevallen van een Russisch huurlingenleger dat meevecht in de oorlog. Volgens een Oekraïense gouverneur zat de Wagner-groep, zo heet dat leger, in een hotel in een stad in het oosten. Rusland viel dit weekend twee energiecentrales aan in de stad Odessa, zegt verslaggever Wessel de Jong. Je hebt hele lange rijen gezien voor het water, omdat de waterpompen eruit lagen. Nou, van de 140 stadsverwarmingen, stations, zeg maar, lagen er 40 uit. Dus het is echt een heel zwaar weekend geweest. Honderdduizenden mensen zaten ruim twee dagen zonder stroom. En het sneeuwt heel hard in Londen. Vooral op de luchthavens wordt dat gevoeld. Vluchten zijn geschrapt. Heathrow, het grootste vliegveld, heeft meer dan 50 vluchten geannuleerd. En op een ander vliegveld vertrekt helemaal niets. Ook op de weg is het spek glad en zijn er grote problemen. En een hulphond. Ja, heel belangrijk voor blinde mensen... of bijvoorbeeld mensen met epilepsie of autisme. Er is alleen een groot tekort aan gastgezinnen... waar deze puppies getraind worden. Dat zegt de Geleidehondenstichting. Het gezin van Luna leidt wel een pub op. Nu is ze gewoon eigenlijk een huis ontheven, maar dan over een paar maanden gaat ze alweer weg en dan gaat ze in opleiding en dan uiteindelijk gaat ze mensen met een beperking helpen. Die honden opvoeden en trainen kost wel veel tijd. Ze moeten uh, het trein in, en uit kunnen stappen. Ze moeten over de markt mee kunnen lopen. Eh, al onze eh, cliënten zijn natuurlijk mensen die hulp nodig hebben. En we willen graag dat onze honden ze dat zo goed mogelijk kunnen bieden. De Geleide Hondenstichting hoopt dat meer gezinnen zich aanmelden. En het weer nog vanochtend kan het nog een beetje mistig zijn. Daarna breekt het op veel plekken open en wordt het een behoorlijk zonnige dag. Eh, wel fris, max 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt daar nog ruim een half uur extra reistijd. Het is ook nog druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A9 sta je nog in de file van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen... daar heb je 25 minuten tijdverlies. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je een kwartier op onthoud. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En op de N246 rijdt het langzaam van Westgrafdijk naar Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N514 en Westzaan is de vertraging een kwartier.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 Oh, ik hoop dat ik het nog red Ik ben nog niet te laat Al wordt het een fotofinish moment En als dit over Oh, dan strijk ik alles weer in. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Yeah, yeah, yeah.